Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse winkels hebben vorig jaar, ondanks de coronacrisis... bijna 6% meer verkocht dan in 2019, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar de verschillen zijn groot. De groei zit vooral bij de supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen... en bij bouwmarkten en keuken- en vloerenverkopers. Veel andere winkels zagen hun omzet gelijk blijven of krimpen. De grootste klappen vielen bij kleding- en schoenenwinkels... die bijna 20% minder verkochten. In het laatste kwartaal, normaal een toptijd, was het omzetverlies zelfs ruim een kwart. Het RIVM heeft het aantal uitgevoerde vaccinaties weer wat naar beneden bijgesteld. Zondag ging het door een nieuwe berekening nog met 120.000 omhoog. Maar er bleek een dubbeltelling in te zitten van ruim 17.000 prikken. Die vaccins waren door ziekenhuizen geleverd aan verpleeghuizen en zijn bij allebei meegeteld. Dat is nu weer gecorrigeerd. Volgens de laatste berekening zijn er nu bijna 344.000 prikken gezet. Ruim 54% van die vaccinaties vond plaats op de GGD-priklocaties, 28% in verpleeghuizen en 18% in ziekenhuizen. De Amerikaanse acteur Dustin Diamond is overleden. Zijn bekendste rol was die van Screech in de populaire comedyserie Saved by the Bell... over een groep vrienden op school. De serie werd uitgezonden van 1989 tot 1993. Dustin Diamond overleed aan kanker. Hij was 44 jaar. Inwoners van Den Haag sturen massaal kaartjes, bloemen en taarten naar Het Carmijn... een centrum voor mensen met een verstandelijke beperking. De ramen van de dagbesteding en woongroep in de Schilderswijk... werden een week geleden eruit geslagen tijdens rellen door een man met een hamer. Volgens de instelling waren de 28 bewoners daar enorm van geschrokken...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 Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no no te vamos a ver? Mami, me tienes buqueado, Si fuera la Uru me estuviese parqueado, dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Louis ya no compren Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, pero, le gustan los títeres huirleando motora. motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. lo Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga ya yo me enteré. Are you happy in this modern world?